Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie neemt stappen tegen Hongarije. Het land krijgt een waarschuwingsbrief en 16 EU-landen roepen Hongarije op de anti-LHBTI-wet in te trekken. Commissievoorzitter van der Leyen noemt die wet schandalig. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. De Hongaarse wet verbiedt het promoten van homoseksualiteit onder minderjarigen. In boeken, films of reclames mogen geen homo's of transgenders meer te zien zijn. Niet alleen veel EU-landen willen dat de wet wordt ingetrokken. Ook in Hongarije zelf zijn al dagen demonstraties. De GGD is al meer dan 2 miljoen keer gebeld door mensen die een prik van het Janssen-vaccin willen. Sinds 10 uur kun je voor een afspraak een speciaal nummer bellen. En al snel was de lijn overbelast. Met Janssen ben je al na één prik volledig gevaccineerd. Volgens minister De jongeren zijn zijn er 200.000 vaccins beschikbaar. Voor het eerst is een trekker APK gekeurd. Sinds vorige maand moeten trekkers, net als gewone auto's en vrachtwagens, in de garage gecontroleerd worden om te zien of ze nog wel veilig zijn. En de eerste werd niet meteen goedgekeurd. De koplampen van de trekker moesten eerst opnieuw worden afgesteld. De Nachtwacht is voor het eerst in 300 jaar weer te zien in de originele grootte. Het schilderij dat tot nu toe in het Rijksmuseum hing was niet compleet... omdat er bij een verhuizing ooit stukken zijn afgesneden, vertelt het museum. Het paste niet tussen twee deuren. Dus toen is besloten er stukken af te snijden. Dat gebeurde in die tijd vaker met hele grote schilderijen. Die moesten dan passen in een kamer. Uh, stukken eraf te snijden. En die zijn verloren gegaan. De onbrekende stukken zijn met computertechnologie opnieuw gemaakt en rondom het schilderij gehangen. Het weer. steeds meer plekken is het droog en breekt soms de zon even door. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wat meer zon en maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is maar één opvallende vertraging. Die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergrasmeer staat daar een file van 3 kilometer.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 Er waren vooraf 10 vrijwilligers genomineerd en die waren allemaal uitgenodigd in de raadzaal. Waar bekend werd gemaakt wie van hun de Vrijwilligersprijs 2021 in ontvangst mocht nemen. De jury bestond uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Joke Bees Bloemen. Koper memoreerde voorafgaande aan de bekendmaking van de winnaar... dat alle vrijwilligers recht hebben op deze prijs. Maar dat er helaas maar één trofee is en die kan maar één worden uitgereikt. En dit jaar gaat de vrijwilligerstrofee, die vernoemd is naar de voormalige Zandvoortse burgemeester Nick Meijer... naar Rob Spruit en Mick Boskamp. De heren hebben beide een verleden als verslaafden en zetten zich nu respectievelijk in voor depressiesteunpuntgroep en herstelgroep verslaving. Remember In het kleine café in de haven is een single van Pierre Kartner. Het is tevens zijn bekendste lied en wordt heden ten dagen wel als evergreen gezien. Het lied dat bol staat van nostalgie zat al een jaar in het hoofd van Pierre Kartner. Toen hij uiteindelijk het uitbracht. Het is geschreven in het Schippershuis. Een café dat zich prominent in de haven van de Hoorn bevindt. In 1976 stond het lied slechts drie weken in de top 100 en acht weken in de Nederlandse top 40. Een relatief matig resultaat voor een single. Het plaatje zorgde echt wel snel voor een muzikale splitsing in muziekliefhebbend Nederland. Je liep ermee weg of je haatte het lied grondig. Bij aankondiging in de hitparade werd er soms laagdunkend over gedaan. Terwijl toch een deel van de bevolking het een prachtig lied vond. Zeker de gewone man. Het relatief kleine succes in Nederland liep daarna volledig uit de hand. In binnen- en buitenland. Het lied werd talloze malen gecoverd. Hier is vaak vader Abraham met Het kleine café in de haven. De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het motregent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm. Het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen in dat kleine café It's steering school van Amsterdam hebben een visie op het inrichten van de entree van Zandvoort gepresenteerd. De gemeente Zandvoort had een opdracht daartoe gegeven en de resultaten waren op maandag 14 juni getoond aan een afgevaardigde van de gemeente. De uitwerking waren heel divers, maar de oordeel over de Zandvoort was heel aansluitend. Zandvoort is grauw en we willen kleur brengen. 50 studenten van de opleiding Creatieve Business kregen de opdracht om een plan te ontwikkelen voor het gebied Entree van Zandvoort. In tien groepjes van vijf presenteerden zij hun idee aan de hand van drie posters, een maquette en een businessplan. Zoals een docent, een docent zei, we begonnen met niets, alleen maar met wit papier. Vooragaande aan de presentatie stonden de drie projecten uitgestald. Eén ding was al snel duidelijk. Ze willen allemaal verandering brengen aan de grauwheid van Zandvoort. De projecten waren vooral heel kleurvol en wezen direct al direct of indirect naar de verre en beroemde stranden of tropische plaatsen. Toch kwamen er tien groepjes met tien totaal verschillende ideeën. Het was wat deze presentatie zo interessant maakte. De aanwezige burgemeester David Molenburg en wethouder Ellen Vrij van Toerisme en Economie waren vol lof en helemaal gemotiveerd en geïnspireerd om met alle suggesties aan de slag te gaan. Ook projectleider Patrick Volmer van het te ontwikkelen gebied was geïnspireerd en geraakt door alle ideeën. strong tijd weer ZFM. actief in de blauwe tram is er voor alle senioren. We drinken met elkaar koffie en maken een praatje. Bespreken een thema of we doen een spelletje. Na de koffie doen we rustige bewegingsoefeningen voor ons lijf.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 And I love you. I want you. I want to talk to you. I want to be with you. We're not making it one big hell of a fuss. wanna be with met elkaar luisteren naar muziek aan de hand van een zelfgekozen thema.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 Het album werd goed ontvangen en zou in de Verenigde Staten worden bekroond met een platina-status. De internationale doorbraak van Mars kwam met de single I Am Yours uit 2008 die in vele landen een grote hit werd. In de Verenigde Staten zelf was de nummer goed voor een miljoenenverkoop en stond met 76 weken genoteerd in de Billboard 100. Jason is geboren op 23-6-1977. Hij wordt dus vandaag 44 jaar. Jason Mars met I'm Yours. and me and you bet I felt it I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't it's I take no more, no more It cannot wait I'm yours your heart and you will find love, love, love, love.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 Yoga leert te ontspannen. De adem helpt je los te laten, zowel spierspanningen als gedachten. Wekelijks op vrijdag vanaf 3 september tot en met vrijdag 17 december van 9 tot kwart over 10. Yoga met meditatie. En van half 11 tot kwart voor 12 Yoga Critical Alignment met meditatie.